een e-mail heeft gekregen met extremistische teksten. Ze waren geschreven in het Zweeds en Arabisch. Volgens het persbureau waren de teksten gericht tegen de Zweedse Afghanistan-missie en de kunstenaar Las Vegas die in 2007 spotprenten tekende van de profeet Mohammed. Afgelopen middag waren in het centrum van Stockholm twee explosies. Eerst ontplofte een geparkeerde auto die in een straat vol winkelende mensen stond. twee mensen raakten daarbij licht gewond. Een paar minuten later was er vlak in de buurt nog een explosie. Een man lag dood op de grond. Volgens Zweedse media heeft hij zichzelf opgeblazen. De gezondheidszorg in Nederland kan zeker een half miljard euro goedkoper als er minder onnodige operaties worden uitgevoerd, zeggen onderzoekers. Het aantal operaties varieert sterk per regio. Zo worden in Zeeland veel minder hernia-operaties uitgevoerd dan in bijvoorbeeld Eindhoven en Arnhem. Als artsen veel meer opereren dan het landelijk gemiddelde... zitten daar volgens de onderzoekers onnodige en kostbare ingrepen bij. Het groot kinderdicté der Nederlandse taal is dit jaar gewonnen door de 11-jarige Lux Marius uit Amsterdam. Hij maakte maar één fout. Het kinderdicté werd dit jaar geschreven door kinderboekenschrijfster Mirjam Oldenhaven en had als titel Mug. In de Eredivisie heeft koploper PSV in zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap punten laten liggen. Het bleef 0-0. En ook Rode JC en ADO Den Haag hielden elkaar in evenwicht. In Kerkrade werd het 1-1. Nekkersluiter Willem II verloor uit bij NEC met 3-1 en NAC won thuis met 3-1 van FC Utrecht. Het weer, vannacht buien, overdag bewolkt met af en toe zon. Langs de kust mogelijk een bui en een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw.